En dat leidt volgens Veilig Verkeer tot steeds meer drukte... snelheidsovertredingen en foutparkeerders. Om inzicht te krijgen in ongelukken en doden door bestelbusjes wil Veilig Verkeer dat ongevallen beter worden geregistreerd. En om de wijken veiliger te maken kunnen consumenten pakketten niet meer thuis laten bezorgen... maar bij een servicepunt in de buurt. De Amerikaanse president Trump laat de strijd tegen IS in Syrië over aan Turkije. De Turkse president Erdogan heeft Trump telefonisch verzekerd... dat zijn leger de IS-milities kan uitroeien. Trump twitterde dat Erdogan daartoe in staat is... en dat de Amerikaanse troepen weer naar huis komen. Vorige week maakte Trump bekend dat hij de 2000 resterende Amerikaanse manschappen terugtrekt uit Syrië, omdat IS verslagen zou zijn. Zijn besluit werd breed gezien als disloyaal en riskant. Het was voor de Amerikaanse minister van Defensie reden om op te stappen. Smartwater van Coca-Cola krijgt dit jaar het gouden windei van organisatie Foodwatch voor het meest misleidende product. Volgens Foodwatch is het in feite gewoon water, maar dan vijf keer zo duur als mineraalwater. Vergeleken met gewoon kraanwater is het duizend keer zo duur en even gezond, zegt de organisatie. Behalve Smartwater waren nog zeven producten genomineerd voor het Gouden Windei. Het publiek bracht in totaal 12.000 stemmen uit. 30 van de stemmen ging naar Coca-Cola Smartwater. De Britse koningin Elisabeth roept in haar kersttoespraak op tot meer verdraagzaamheid. Ze vraagt om respect voor mensen met een andere mening. Volgens Britse media is de toespraak ongebruikelijk direct en verwijst Elisabeth naar de brexit. Het weer op de meeste plaatsen droog, soms wat zon, het wordt 5 tot 9 graden. Ook morgen, eerste kerstdag, droog en af en toe zon en een graad of 6.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 ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.